Jan van der Putten bij het NOS-journaal. In de provincie Groningen was vanochtend vroeg een forse aardbeving... met een kracht van 3,4, meldt het KNMI. Het epicentrum lag bij Westerwijdwert, een dorp in de gemeente Loppersum. Het KNMI verwacht dat er hoogstwaarschijnlijk schade is. Bij RTV Noord kwamen vanochtend honderden meldingen binnen uit een groot deel van de provincie van mensen die de beving voelden. Een inwoner van Beden meldde dat het bed hevig kraakte en het dak lawaai maakte. Er kwamen ook berichten uit Winsum, Ten Boer, de stad Groningen en Appingendam. De zwaarste beving ooit in de provincie was in 2012. Die had een kracht van 3,6. De beving van vanochtend van 3,4 staat in de top 3 van zwaarste bevingen in Groningen. Bij WNL op tv noemde premier Rutte de aardbeving verschrikkelijk. Hij hoopt dat de schade beperkt blijft. Seks met iemand die dat niet wil, wordt binnenkort strafbaar. Dat staat in een wetsvoorstel waar minister Grapperhaus mee komt. Nu moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat iemand zich verzette tegen onvrijwillige seks. Maar als het aan het kabinet ligt, hoeft dat niet meer. Het kan wel al strafbaar zijn als iemand had kunnen weten dat de ander de seks niet wilde. In de Indonesische hoofdstad Jakarta hebben aanhangers van de verliezer van de presidentsverkiezingen de politie aangevallen. Ze gooiden met stenen en brandbommen. Het gaat om aanhangers van oud-generaal Prabowo Subianto, die verloor van zittend president Joko Widodo. Een fabriek op industrieterrein Gemelot in Limburg stoot al tientallen jaren grote hoeveelheden lachgas uit zonder dat dat werd bijgehouden. Dat heeft Gemelot bevestigd aan NRC. Die krant deed er onderzoek naar. Lachgas is een sterk broeikasgas en daarom moest de broeikasuitstoot in heel Nederland vanaf 1990 met terugwerkende kracht naar boven worden bijgesteld. Tot besluit nog het weer. In de loop van de dag van het westen uit geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maars en Apkoude, 11 kilometer langzaam rijden, kost je bijna een kwartier extra.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 Maar ik focus op mijn meisje. meisje. Zij dansen op de maat. Maar hou maar in de gaten al een tijdje. Maar wie die boys om me heen? Misschien moet ik een dankje voor de kopen. Misschien moet ik de wat loslaten.